En hoewel hij eigenlijk wilde blijven, is Johnson dus alsnog opgestapt. Correspondent Fleur Lansbach zegt dat Johnson herinnerd zal worden doordat hij de brexit voor elkaar kreeg. Hij staat ook bekend om zijn succes in de vaccinatiecampagne. Hij heeft dat veel eerder hier opgezet. Daardoor kon het land ook eerder uit een lockdown dan de rest van Europa. Dus daar zal op teruggekeken worden als een successen van zijn premierschip. Maar, maar aan de andere kant, het is een heel kort premierschap geweest. Ehm, korter dan Theresa May. Een van de kortste in de Britse geschiedenis, kunnen we wel stellen. Eh, en daarnaast, ja, die 2,5 jaar, dat, hij begon natuurlijk erg succesvol. En een goede campagne voor de veel beloftes kreeg heel veel mensen in het land achter zich. Maar uiteindelijk is regeren niet zijn sterkste kant geweest. We hebben echt 2,5 jaar heel turbulente politiek hier gezien. De publieke omroep geeft de omroep Ongehoord Nederland een fikse boete. Ze moeten 93.000 euro terugbetalen. Dit omdat ze in hun programma's feiten en meningen niet goed scheiden. En eerder zei de ombudsman dat al in uitzendingen foute info over stikstof bijvoorbeeld niet werd weggezet En rechtsextremistische theorieën werden besproken. Ongehoord Nederland is niet van plan om te betalen. Bij de schietpartij in een McDonald's in Zwolle, waarbij maar twee broers werden gedood... was sprake van moord met voorbedachte raden, zegt het OM. De verdachte zou een week van tevoren een wapen in zijn auto hebben klaargelegd. En hoe overleef ik mijn vakantie, een gebroken hart, mijn ouders en mezelf? Misschien heb je de boeken van Francine Omen wel gelezen. Tien jaar geleden kwam de laatste uit. Tot nu, de schrijfster zegt op TikTok dat ze een nieuw boek gaat schrijven. En die gaat deze keer niet over een puberende Rosa. Maar over Rosa en haar vrienden tussen de 20 en de 30 ergens. Want dat is de leeftijd die de hoe overleef ik lezers nu hebben. En dat is best wel een hele ingewikkelde periode. En daarom doet de schrijfster een oproep. Ze wil graag met twintigers in gesprek om zo meer te weten over hoe hun leven is. En dan nog het weer. Droog, de wind gaat vanavond wat liggen, maar het blijft wel bewolkt. Morgen laat de zon zich af en toe zien, dan een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Een hart van kerosine En jij houdt aan je aansteken bij Zo halleluja, dat voelt behoorlijk goed Ja dit heb ik dus al die jaren gemist Tot grote hoogte, de hemel te open Ook al ben ik overtuigd atheïst Maar sinds een dag of wat geleden weet ik niets meer zeker, dat is niet per se per toeval ontstaan Ik bid elke dag een keer of drie op mijn cultuur om hulde knieën Dat je nooit meer uit mijn buurt bent zou gaan Want als je mij alleen al aanraakt hoor ik gezang. Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij ik heb veel te bieden, een hart van kerosine. En jij houdt haar aansteken bij. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Oh, heb je nog wat liggen voor mij? Hart van benzine en hele beker knieën. Waardoor ik in lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria. Al maar een engel voor me verscheen.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 voor het schenden van de journalistieke code van de publieke omroep. Het gaat om zo'n 93.000 euro. De Britse conservatieve partij moet op zoek naar een opvolger van Boris Johnson... die zijn aftreden heeft aangekondigd. Onder de potentiële opvolgers geldt de huidige minister van Defensie, Wallace, als favoriet. De 16-jarige trekkerbestuurder die dinsdagavond bij Heerenveen werd beschoten door de politie... zegt dat hij op dat moment het boerenprotest wilde verlaten. En noemt het verder onbegrijpelijk dat de politie heeft geschoten... en zegt dat hij niks verkeerds heeft gedaan. Het weer, vanavond alleen in het noordoosten nog kans op een bui. Het koelt af naar 12 graden. Morgen warmer dan vandaag, met veel bewolking, maar ook af en toe de zon. piace così. libera l'anima piace così. mi piace così.